uur. Jeroen van Kammer met het NOS Vanwege de drukte die dit weekend weer wordt verwacht op Schiphol... worden de vluchten geschrapt of verplaatst. Zo kiest Corendon, zo kiezen het Corendon, Transavia en TUI ervoor... een aantal vluchten over te hevelen naar Rotterdam, de Heek Airport. En KLM straft zeven vluchten die op zondag op en neer zouden gaan... naar Europese bestemmingen. Desondanks worden nog steeds lange rijen verwacht bij de incheckbalies. Schiphol roept reizigers daarom op om ruim van tevoren te komen. Er worden vandaag 57.000 vertrekkende passagiers verwacht op de luchthaven... en morgen 63.000. De Londense voetbalclub Chelsea wordt voor bijna 3 miljard euro verkocht... aan een consortium onder leiding van een Amerikaanse zakenman, staat in een verklaring. De kopers investeren daarbovenop nog eens 2 miljard in de club. Het voorbestaan van Chelsea was onzeker geworden... nadat de Russische eigenaar, Abramovic, vanwege sancties afstand moest doen van de club. Chelsea meldt dat de opbrengst volledig naar goede doelen gaat. Abramovic zou daarvoor hebben gekozen omdat hij vanwege de sancties zelf niet mag verdienen aan de verkoop. Het dodental van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is gestegen tot 22. Onder hen zijn een zwangere vrouw en een kind. Renningswerkers zoeken onder het puin naar slachtoffers. Er worden nog verschillende mensen vermist. Het luxe hotel is grotendeels verwoest door de explosie. Op sommige plekken is de gevel weggeslagen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat een gaslek de oorzaak is van de explosie. In Berlijn geldt op 8 en 9 mei een verbod op het in het openbaar tonen van Oekraïense en Russische vlaggen. Duitsland herdenkt dan dat het 77 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. De dus stad is bang dat het tot ongeregeldheden komt tussen Russische en Oekraïnse demonstranten. De Oekraïense ambassadeur in Duitsland is woedend dat de vlag van zijn land niet gebruikt mag worden.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 But nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone with high hopes, and she walked in the place.